Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Tussen de mensen met een buitenlands paspoort die vandaag de Gazastrook uit mochten... zaten geen Nederlanders, dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er zitten in het gebied nog 27 Nederlanders, onder wie de vader van Mohammed. Hij is, eind september is hij vertrokken en hij zou om 19 oktober zou hij vertrekken uit eh, Palestina. Nu is hij bij het grens, nu staat hij daar te wachten met zijn familie. Ze, ze moeten nog wachten tot hun naam op het scherm komt. Ja, maar dat is dus nog niet gebeurd. Misschien morgen, want ook dan gaat de grens tussen Gaza en Egypte weer open... voor mensen met een dubbele nationaliteit of een buitenlands paspoort. Er zijn opnieuw minder gewone zeehonden in de Waddenzee geteld. Het scheelt ongeveer 4% met vorig jaar. En dat is een slecht teken, zegt deze onderzoeker. Ik denk dat het eh, zeker zorgwekkend is. Het is een, eh, een, groot zoogdier. En die populatieschommelingen horen heel langzaam te gaan. En een afname van 4 maar vorig jaar ook 10% en het jaar daarvoor ook 4%. Betekent dus dat er echt iets aan de hand is. De onderzoekers denken dat het deels komt door windmolenparken op zee en ook meer scheepvaart. Er zijn nog twee verdachten opgepakt voor het kappen van een wereldberoemde boom in Engeland. De Sycamore Gap Tree heet hij. Hij was al 300 jaar oud en beroemd geworden door de film Robin Hood. Wandelaars zagen laatst ineens dat hij was omgezaagd. Waarschijnlijk s'nachts gebeurd met een cirkelzaag. En waarom, dat is nog steeds een raadsel. Eerder werden al een jongen van 16 en een man van in de 60 opgepakt. En een dikke nederlaag voor Heracles Almelo vanavond in de strijd om de KVB-beker. Ze zijn net met 2-0 uit het toernooi geknikkerd door amateurploeg HHC Hardenberg. En het klonk zo bij ESPN. Jones. Van der Leij! Ja, Van der Leij! Of is het Drost die hem nog aantikt? Het is in ieder geval een van de bijna bij HHC. Die ervoor zorgt dat het nu 2-0 staat. Ja, en dat bleef het dus uiteindelijk ook. Dan nog het weer. Vanavond ook nog kans op een buitje. Morgen begint nat. In de middag kan het stormachtig worden met kans op zware windstoten. En dan een graad of 14.